uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Forensische experts hebben nog drie slachtoffers van de vliegramp met vlucht MH17 geïdentificeerd. Daarmee is de identiteit vastgesteld van 292 inzittenden, zei premier Rutte. Er zaten 298 mensen in het vliegtuig. Rutte verwacht dat het konvooi met de wrakstukken dat onderweg is naar Nederland... volgende week aankomt bij vliegbasis Rijen. Daar gaat de Onderzoeksraad voor Veiligheid het toestel gedeeltelijk reconstrueren. Bij het WK Kortebaan Zwemmen heeft Femke Heemskerk goud gewonnen. Het is haar eerste individuele wereldtitel. Ze finishte op de 100 meter vrije slag in een tijd van 51 seconden... en 37 honderdste voor Sarah Sjöström uit Zweden. Ranomi Kromowidjojo behaalde brons. De Amerikaanse president Obama heeft Ashton Carter officieel voorgedragen als minister van Defensie. Hij volgt Chuck Hagel op. Die werd vorige week ontslagen omdat hij niet geschikt zou zijn om de strijd tegen een islamitische staat te leiden. De 60-jarige Carter was jarenlang de tweede man op het ministerie van Defensie. In Rotterdam heeft een aantal chauffeurs een boete gekregen voor het aanbieden van ritten via taxidienst Uberpop. Ze werden bij Rotterdam Centraal op de bon geslingerd omdat ze geen taxivergunning hadden. De hoogte van de boete moet nog worden bepaald. Via Uberpop rijden particuliere klanten rond in hun eigen auto... voor de helft van de prijs van een officiële taxi. Op de Malediven is de noodtoestand uitgeroepen... omdat er een tekort aan drinkwater is na een brand in een waterzuiveringsinstallatie. Zo'n 100.000 mensen in Malé, de hoofdstad van de archipel in de Indische Oceaan... hebben geen schoon drinkwater. India is de Malediven inmiddels te hulp geschoten. Het land stuurt vijf vliegtuigen met drinkwater en twee schepen met onderdelen om de waterzuiveringsinstallatie te repareren. Het weer, op steeds meer plaatsen regen, het is 4 tot 6 graden. Morgen eerst nog een bui, verder geregeld zon. Het wordt dan 6 tot 8 graden. Dit was het en op... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit van de ANWB. Er staan nog flinke files op de A4 van Amsterdam naar Delft... bij knooppunt Ipenburg, 4 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A8 van Amsterdam naar Zaandam bij Ozaan zijn twee rijstroken afgesloten na een ongeluk. Daardoor loopt het vast op de ring van Amsterdam, de A10, tussen Zeeburg en knooppunt Koenplein 6 kilometer. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Zoetermeer 6 kilometer. Er staat er een auto stil op de rechter rijstrook. Na een ongeluk op de A16 van Breda naar Rotterdam bij de Drechttunnel 12 kilometer. Inmiddels zijn daar de rijstroken weer vrij. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Bij knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer. En verderop bij Moordrecht nog eens 6 kilometer.